Dat zegt voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman in een interview met de NOS. Zij was in 2007 een van de 115 IOC-leden die over die locatie stemden. Momenteel is er veel discussie over mensenrechten, hoge kosten, corruptie en aantasting van de natuur. Allemaal problemen waardoor volgens van Breda-Vriesman veel IOC-leden nu anders zouden stemmen. Ook de VVD wil dat er minder naar gas wordt geboord in Groningen. Een groot deel van de oppositie was al voor vermindering. En nu de VVD zich daarbij aansluit, is er een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Telegraaf zegt VVD-Kamerlid René Leegte dat minder gas oppompen een noodzaak is. Dat was sowieso de bedoeling, omdat het aardgas in Slochteren opraakt, zegt Leegte. PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks zeiden gisteren dat er minder aardgas gewonnen moet worden... om zo het aantal aardschokken en de zwaarte ervan te beperken. Minister Kamp heeft beloofd voor eind januari met een besluit te komen. In de Randstad en Utrecht zijn vorig jaar bijna 12% meer wietplantages opgerold dan in de jaren daarvoor. Dat meldt netbeheerder Stedin. Vorig jaar ontruimde de politie ruim 1500 hennepkwekerijen tegen gemiddeld 1300 in de jaren daarvoor. Stedin schrijft het succes onder meer toe aan een betere samenwerking tussen justitie, politie en de gemeente. Een hulpverlener van het Evangelisch Begeleidingscentrum in het Harde wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van twee vrouwelijke cliënten. Dat meldt dagblad De Stentor. Misbruik begon in 2009 en de vrouwen hebben eind 2012 aangifte gedaan. De man van 48 is vorig jaar februari opgepakt, maar de zedenzaak is uit de publiciteit gehouden. Zijn strafzaak dient eind deze maand. Het weer, het raakt al snel weer bewolkt en later in de ochtend trekt opnieuw een regengebied over het land. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Den richting Amsterdam... tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp. 18 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Ozaan 3 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen. Voor Beverwijk 6 kilometer. A13 daarna richting Rotterdam. Bij Delft 4 kilometer. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland...